Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Bol eerder deze maand bezweek nadat hij door de politie zwaar was mishandeld. De jongeren gooiden in het noordwesten van de stad stenen naar politieauto's en een bus. Ook werd er brand gesticht. De politie van Baltimore zegt dreigementen te hebben ontvangen van bendes. De notoren Black Guerrilla Family en de Bloods en de Crips zouden zich hebben verenigd om politiemensen te treffen. Het leger van Niger heeft een strategisch gelegen eilandje in het Tjaadmeer heroverd op Boko Haram. Enkele dagen geleden werd de legerbasis op het eiland aangevallen door honderden islamitische strijders. Meerdere militairen kwamen daarbij om het leven. In februari deden ze ook al een poging om het eiland te veroveren. Niger sloot zich eerder dit jaar aan bij de strijd tegen Boko Haram. De terreurorganisatie was al jaren actief in Nigeria, maar pleegt tegenwoordig ook aanvallen in landen als Niger en Cameroen. De eerste Nederlanders die de aardbeving in Nepal hebben meegemaakt zijn teruggekeerd. Een groep van 16 wandelaars was de grote drukte op het vliegveld van de hoofdstad Kathmandu voor. Via SOS International zijn nog eens acht Nederlanders gerepatrieerd. Bij de aardbeving in de Himalaya zijn meer dan 4000 mensen omgekomen. Er zijn geen berichten over Nederlandse slachtoffers van de aardbeving. Telefoon- en computerfabrikant Apple heeft in het eerste kwartaal 33% meer winst gemaakt dan een jaar geleden. Apple verdiende 12,5 miljard euro. Vooral de nieuwe iPhones leverden veel geld op. Van de nieuwe modellen werden er meer dan 61 miljoen verkocht. Ook werden er meer laptops verkocht, maar de verkoop van iPads daalde. Dan nog het weer.